uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en de zorg. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren... Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen nu er nieuwe verkiezingen komen. Premier Tsipras kondigde vanavond in een tv-toespraak aan dat er op 20 september weer verkiezingen zijn. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. Jean-Marie Le Pen is definitief de politieke partij uitgezet die hij zelf heeft opgericht. Het rechtsnationalistische Front National heeft hem na een hoorzitting in Parijs zijn lidmaatschap ontnomen, onder meer vanwege zijn antisemitische uitspraken. Le Pen was al eens geschorst, maar vocht dat succesvol aan bij de rechter. Ook nu wil hij het besluit van zijn partij weer aanvechten. De site van de Volkskrant is vanmiddag zo'n drie kwartier onbereikbaar geweest door een cyberaanval. Het Twitter-account Anonymous Crux zegt dat er een DDoS-aanval op de krant is uitgevoerd. Datzelfde Twitter-account claimde gisteren ook de DDoS-aanval op Ziggo. Ajax heeft de eerste playoff-wedstrijd in de Europa League met 1-0 gewonnen van FK Jablonec uit Tsjechië. Arek Milik maakte in de tweede helft het enige doelpunt uit de strafschop. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Giurgiu in de play-offs van de Europa League met 3-2 verloren.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 Nou, bijvoorbeeld het nummer van Tracy Chapman. Tracy Chapman eh, is natuurlijk bekend als een, een, zangeres die bijzonder mooie ballads heeft hoop mensen kennen haar ook van Fast Cars, het nummer Fast Cars. Zij heeft ook in eh, Italië heeft een keer live een concert met eh, Pavarotti gedaan. Hè? Ik vind dat je helemaal op de hoogte bent. Ja, dat eh, Hold You, dat nummer Baby Can I Hold You. Ja. Dat heeft ze daar, ja, kippenvel. Dat, dat, klopt, en dat nummer dat is daarna ook nog eens een keer gecoverd door, volgens mij door Boyzone, dacht ik. Ja. Ehm, alleen The Promise, dat is een nummer. Mhm. Ehm, en dat is in de muziekwereld eh, eh, neergezet als een nummer van dit moet je niet gaan coveren. En het is dat aan de dag van vandaag nog niet gebeurd. Nog niet gebeurd, want eh, dat doet zij op een hele speciale manier. Ja, ik vind gewoon, als, je, als je luistert naar de tekst... als je luistert naar de, de emotie die ze daarmee geeft... Ja. Dan, ga je gewoon, dan ga je gewoon rustig zitten en... Daar laat ik zelfs de koffie voor staan. Nou, en dat wil wat zeggen. Eh, Willem, eh, Tracy Chapman is een donkere dame, eh, zeg maar een negerin, hè? Oh. Ja, ik weet niet of je dat een negerin moet noemen, maar ze een negerin. Ik Ja, even voor de luisteraars om een beetje een beeld te krijgen van wie, wie horen we nu zingen. Want, Ja, ze is, zij, is, zij is in, in Seattle. Ehm, maar welke generatie is ze? Bijvoorbeeld dezelfde generatie als Whitney Houston? Nou, daar maak, ik gewoon, daar maak ik gewoon een prijsvraag van. Ze is van mijn leeftijd. Oh, is ze pas, is pas twintig? Het valt best mee, het valt best mee, het valt best mee. Ja. Hey, maar we gaan er niet meer doorheen kletsen, we gaan er gewoon van genieten. Doe dat maar. Tracy Chapman met The Promise. If you wait for me come for you. Although with would feel so good to be in your arms. We're all my journeys in. You can make a promise if it's one that you can keep. prachtig eh, gezongen. En ik hoorde zojuist van Willem Bruis nog nooit gecoverd. Tracy Chapman, The Promise. Willem, wat, eh, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten vanavond? Want eh, de luisteraars zijn vast heel benieuwd wat je allemaal hebt meegenomen. Nou, <laughs> even kijken. Staat mijn microfoon open? Ja, ja, ja, ja ik, ik, luister, nooit naar mezelf, joh. Dat is... dat is ik, ja. ik hoor jou luid en duidelijk. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog klaarstaan... Uh, eh, ehm, niet klaarstaan, want, want jij, ja, jij doet de knopjes. Uh, Leonard Cohen, Take This ehm, Is daar iets bijzonders over te zeggen? Ja, ik vind gewoon een, een hele goede zanger. Een hele, hele mooie warme stem heeft die man. Hele donkere... Eh. Hele donkere stem. Ja, dat was vroeger niet zo, want als je die nummers hebt van So Long Marian en zo, en Suzanne... Ja, maar ja, goed. Is je, het nog allemaal wat... Eh. Kijk, als je luisterde hoe eh, mijn stem vroeger was, dan had je ook zoiets van, nou... ja, nou, ja. een beetje zo... Ja, van, van Willem heb je in een Disney-film meegespeeld of zo. <laughs> ja. Nou, en ik heb, wat heb ik verder naar klaarstaan, dat ook weer een, een speciaal verzoek. Neil Diamond met Hello. Oh ja. Paul, maar een wat vlotter nummer, hè, want het is natuurlijk ook vloed af en toe. Paul Simon met Crazeland. Ja. En eh, de Eurythmics, I Saved Graceland. Is Graceland niet het landgoed van Elvis Presley? Ja, dan mocht hij willen dat het allemaal van hem was. Maar zo is het niet, hè? Oh. Hij, hij noemde het zo, maar ja, natuurlijk Graceland. Als je Graceland, dan, dan, dan, dan, denk je aan, aan dat eh, gigantische grote, eh, grote terrein van Elvis de Pelvis, zeg maar. Ja. En dan heb ik ook een nummer, maar ik vrees niet dat je die kunt vinden. Maar daar kunnen we ons best wel voor gaan doen. Dat is mhm. een van Daniel Sauleka. Oh ja. I Adore You. Nou ja, dat vind ik hartstikke aardig van je, <laughs> Ja, nee, maar dat ik wil steken niet onder stoelen of banken. Nee. <laughs> hey, luister, eh, we gaan eerst maar eens even genieten van eh, Leonard Cohen. Uh, bijzonder is dat hij recent nog een tour heeft gemaakt. All over de wereld, heb ik begrepen. Maar dat hij nu toch, gezien zijn leeftijd, erover denkt om daarmee te stoppen. Ik weet niet of jij dat laatste nieuws daarover weet. Nou, ik heb er net eventjes, eventjes naar gekeken. de leeftijd, nou, daar schrik je van. Ja. Nou ja, in de 70, 78 denk ik. hij is 139 jaar. <laughs> maar ja, dit is Wikipedia en dat moet je niet altijd letterlijk nemen. maar het is inderdaad eh, dat hij al begin 70 is. Ja. Ehm, en en hij, schijnt nog steeds op te treden. Alleen ja, grote tours zal er weer niet meer doen, denk ik. Mhm. Nee. Maar vanavond wel bij ZFM Zandvoort.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 Take this waltz, take this waltz With its will never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its ZFM Zandvoort. Uw rots in de branding. Ja, Willem zit helemaal vervreemd eh, om zich heen te kijken. En die kan niet ontdekken waar die meeuwen aan nou zitten hier in de studio. Ik, ik, zit, ik zit te kijken en denk, en, eh, is Hitchcock alive? ja, <laughs> ja, die verstoppen zich hier uh, boven aan de balken. Dat, dat kan je niet zien. dat, dat... ik laatst al te zien in een auto. ja hey, eh, ik, ik ga even wat draaien als jij het goed vindt. Alleen als jij het goed vindt hoor. Zeker. Eh, voor Susie Davis. Ach. Ja, Susie is, is, is fan van, eh, van Andy Williams. En ze vindt vooral zo s'nachts... Ik weet niet hoe het nou in Texas is, of het daar al avond is. Nog, nog niet, denk ik. Nee, het zit zes uur tussen. Dat is nog licht. Maar, maar ik ga haar vast een voorproefje geven van de maan die over de rivier schijnt. En dan laten we het Andy Williams zingen. We halen hem gewoon eventjes uit zijn crypte vandaan. Want hij is helaas al overleden. Als hij gecremeerd is, dan heb ik, uh, dan heb ik Niels. Dan moeten we het zelf maar doen. <laughs> want eh, ja, As, As kan niet zingen, hè, toch? Jawel, als je maar eh, hoog genoeg gooit. Als je maar hoog genoeg gooit, <laughs> oké.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 I'm going round the bend, my huckleberry friend. Ik draai hem speciaal voor uh, eh, Susie uit het eh, verre Texas. En eh, Susie Davis, ik moet wel haar naam volledig natuurlijk even zeggen. Eh, want die is natuurlijk helemaal fan van, eh, van Andy Williams... en dan helemaal natuurlijk dit prachtige nummer. Eh, jij vroeg Willem om Garth Brooks, die moet ik nog even zoeken. Where Your Road Leads heet het nummer. Ja, dat daar heb ik een nummer natuurlijk. Daar heb ik tig versies van, maar Garth Brooks heb ik nog niet ertussen gevonden. Moet ik nog even zoeken. en anders, dat, dat, moeten we vinden, maar moeten we eventjes geduld hebben wat dat betreft. En anders wordt het een reggae-versie, maar dan wordt het pas volgende week donderdagnacht. <laughs> Oh, daar heb je ook een reggae-versie van? Ja, zeker, dat maak ik zelf. Ah! Ja, mhm, mhm, mhm. Maar het is samen met eh, Trisha Yearwood, hè? Ja, het is de combinatie, hè? Het is een duo en eh, samen met Brooks heeft ze het nummer eh, gemaakt. het is een heel, heel bekend album geweest. En mhm. niemand die hoorde eigenlijk van. Daarna is het tien jaar stil geweest, rond die mhm. twee. En dat wisten ze allemaal wel te herinneren. Oké. Ja, nee, toch wel. Mhm. nou, nou, had jij het net ook over Neil Diamond. Ja. En welk nummer was dat nou ook weer? Hello. Hello again. Hello again. Ja, hello again. Ja, ja want, want eh, hello, dat, eh, dus dat klinkt zo... Uh, hello. Ja, hello. Hello again. Hello, dat, is, dat is veel sensueler, Willem. En dan, en dan dat je dan instapt met een een gedichtje van... anoniempje uit Bloemendaal, hallo Charles. Dat idee. Ja, precies. Ja. Heb je dat nummer toevallig? nou, laat ik het nou net hebben. dat is niet te geloven. Luisteraars. Daar komt hij. Zo dicht op de bank Diamond, houd u slank. Hello again komt uit zijn keel. Wanneer dat is geschreven, ach, weet ik veel. Hello just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. just need to hear Hello, my friend, hello It's good to meet you so It's good say hello. zo word ik net gebeld door eh, het ANP, het eh, Landelijk eh, station, dat verschillende mensen in Zandvoort thans kippenvel hebben gekregen... dankzij ja, het zoetgevoisde, of donkergevoisde stemgeluid van Nelis Diamant, oftewel Neil Diamond. En dat heeft dan weer alles te maken met de inbreng van Willem Bruist. Willem, dankjewel. Graag ah, gedaan. ja, hey, uh, Tracy Yearwood in combinatie met Guard Brooks... zijn allebei uh, country mensen natuurlijk. Ja, ja helemaal correct. En eh, het nummer heet When your, Where Your Road Leads. Oftewel, helemaal goed. waar jouw weg naartoe loopt. Ja. Nou, waar loopt onze weg naartoe? Onze, nou. onze weg loopt altijd naar voren. Altijd. <laughs> Altijd naar voren. Maar als je, als je achterom loopt, loop je de verkeerde kant op. Oké. Eh, nou, dit is niet van, uh, van, eh, van Amerika. Die moet ik niet hebben. Die moet je niet hebben natuurlijk. Nee, nee. maar die rood die heb ik ook klaarstaan hoor. Dat, dat, moet, dat moet helemaal goed komen. Ik, ik, ik hoop het. Nou, daar komt hij hoor. Ja, applaus is er al. Dank je, dank je, dank je. Ladies and gentlemen, the ever talented, the ever lovely Miss Trisha Yearwood. If I could be Jimmy heeft niks te veel gezegd. Het is een fantastisch nummer. Het is een, het is een, eh, het is een heel mooi nummer. Alleen, eh, eh, ja, het is live versie en al die mensen zaten er doorheen te klappen. Maar dat vind ik dan wel jammer bij de live optreden. Mensen zitten altijd doorheen te klappen. Maar wat, wat een stem heeft die Trisha Hewitt ook, hè? Ja, fantastisch. Ja, die Guy Bruce kennen we natuurlijk van Tomorrow Never Comes en al die nummers. Ja, onder meer, hè. En nog 94 andere nummers, zeg maar. Ja, want die heeft ook een fantastische stem natuurlijk. Hele We kunnen van Card eh, ook nog wel wat, eh, wat, draaien. Jij had een aardige suggestie voor een nummer van eh, Will and the People. Will and the People. Er wordt veel te weinig gedraaid, dit nummer. Dat, eh, dat heet, eh, ja, dat komt waarschijnlijk door de spoorwegen. Want die, maken daar een zootje van met, die vertraging. En, eh, en dat geld wat ze allemaal incasseren niet terugbetalen als je vergeet uit te checken en zo. Nou ja, kijk, ik, ik stond toevallig middag op het station van, van hier op Zandvoort. En, en, en, er was iemand die kwam naar me toe en die zegt van... meneer, ik sta nu al 10 minuten op die trein te wachten. Hoe laat komt die trein? En toen heb ik eens naar beneden gekeken. heb ik gezegd, van, nou het kan nooit lang duren, want de rails liggen er al. <laughs> nou ja... Eh, eh, eh, ik ging naar het loket om kaartjes te kopen. En toen zei de mevrouw bij het loket, ja, we hebben storing. ik zeg, hoe komt dat? Ja, de wissels zijn kapot. Ja. Ik zeg, hoe kan dat nou weer? Ja, ze zegt, we hebben geen wisselgeld. <laughs> What if you, what if you said goodbye to me? Tell me, would you care? Would you even blink? Cause my money is gone and I don't belong. i would be afraid of the dark if I lost my spark. Of blame, of blame. this time I can finally see I'll accept the code hidden in my brain But what's the point, it doesn't know my name I always said it could go, I always said it could be And I kinda know what's gonna happen to me I've got pain in the morning Train time is done Frightened in faces, they were all so nice to everyone but me. Sitting on skeletons, no one can see. I got no things filed or a CD collection. I could have if I wanted, never felt rejection. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash. or got paid feelings I hide. I blame the other man in me. The day that I'm happy, I'll finally see a stupid train to serve a crowded train. I hate. programma wordt mede mogelijk gemaakt door Willem Bruist. Ik dank u. Ja, zo word ik eh, op mijn, eh, op mijn eh, leeftijd nog een beetje muzikaal opgevoed. Want ik kende het hele bestaan van deze groep niet. kom uit Engeland vandaan, uit Great Britain. Ze komen uit Engeland, ja. En ja, opgetreden met, wat zei nou net ook weer? Ja, met die twee, met die twee palen jongens. En, uh, ah, van vandaan. Nick en Simon. Nick en Simon. Ja, die, die, die gingen ze dan opzoeken. En toen zijn dus met elkaar dit nummer te zingen. En die denken, nou ja... Ja, als die jongens die willen, kijk, die jongens eh, eh, zijn natuurlijk groot geworden hier in Nederland, althans met, met, eh, met Nederlandstalige muziek. Eigen nummers, leuke liedjes, mhm. die aanslaan bij een breed publiek. Met name ook bij jongelui, omdat die jongens er natuurlijk ook nog wel aardig uitzien, zeg maar. Hè? Dus dat, dat, ja, is heel belangrijk natuurlijk voor je performance. Maar ze hebben toch de ambitie, en dat blijkt ook uit concerten die ze dan live geven, onder andere het Gelre Dome in Arnhem, uh, zongen ze samen in Garfunkel. Uh, Engels repertoire met name. Dat kunnen ze wel. Ja, en, ja maar ik, heb, ik denk zomaar stiekem dat ze dat eigenlijk liever doen... als dat, als dat uh, Nederlandstalige repertoire. Of zou ik er helemaal naast zitten? Nou ja, ik weet het niet. Op een gegeven moment moeten ze dan een keus maken, denk ik. Hè? Nederlands of ja, Engels. Kijk, hier in Nederland, om een beetje je geld te verdienen... Nou, dat doen ze volop natuurlijk... Uh, ja, eh, kan je bijna niet anders. We hebben hier alleen maar TV Oranje, de toppers en, en eh, allemaal dat soort... En de afzakkers, ja. En de afzakkers. De en, De paal, en, de en de rokers en noem alles maar op. Nou ja, in ieder geval... als je hier in Nederland dat repertoire niet zingt... dan tel je eigenlijk niet mee. Nee, dat... dat wel jammer, want Alan Clark bijvoorbeeld... ik sprak natuurlijk Dane Clark, zijn vader... Ja. die bij Ruud Jans op de bruiloft was. En, en ook Marjan zijn moeder, was daarbij aanwezig. Die vertelde mij van ja, Alain heeft nou een contract in Amerika getekend. Want zijn droom is om ooit eens internationaal eh, door te breken. Ja. En die jongen heeft natuurlijk zeker de potentie. Want het is een enorme, is een rasmuzikant met een uitstekende stem ook nog. Zo'n wat? Een rasmuzikant. Oh ja, nee. Ja. Maar ook met een uitstekende stem. Dus eh, hij speelt eh, een aantal instrumenten en hij zingt prachtig. En hij heeft, ja, hij heeft soul en hij heeft de performance, hij ziet er leuk uit. Dus die jongen heeft wat dat betreft alles mee. Ja. Eh, alleen nog niet mensen die achter hem staan en hem eh, zeg maar over die eh, drempel heen helpen in Amerika. Nou heeft hij wel een contract daar getekend met een, een platenlabel, denk ik. En we hopen natuurlijk dat hij daar dan mee gaat scoren. Ja. Het is, het is Shocking Blue in de jaren 60, uit jaren 60. Geluk. Met Mariska Caveres, hè? Ja. Robert-Jan Stips. Ja, en, Het, en natuurlijk de Golden Earring die Radar Love was als hit in Amerika hebben gehad. Onder meer, Back Home, ja. zo. ja. Dit nummer mag ik niet vergeten. Ik heb het al gedraaid in het eerste uur van Kobe Grant.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 Het werd in het eerste nummer kwam het ook al langs van Gobi Grant. De Pijnenburger reclame, je kent dat wel. Dat is die koek, hè? Oh, dan moet ik, ja, maar dan moet ik ook vertellen. Eh, daar hebben ze ook van Verkade, daar hebben ze het ook van. En van, oh. bol, en van Bolletje. Oh. Het is allemaal ontbijtkoek, het is allemaal lekker hoor, dus ik mag geen reclame maken voor één merk natuurlijk. Maar wat, wat Yvonne dan geïnspireerd door ontbijtkoek? Nee, Yvonne die vindt de stem van Oscar Harris zo mooi. Ja. ik vindt ze zelfs mooier als de uitvoering van, eh, Tom Van Tom, van Tom Jones. Van ja. Tom Jones, ja. Ja, ja. Men zegt wel eens tegen mij van... Willem, jij hebt de stem van Oscar Harris. Ja, alleen de kleur niet. Ja, <laughs> oh, de kleur niet, <laughs> oh, ik kan, kan wel... Uh, ik, ik, eh, vandaag morgen is weer december, dus dan heb ik weer een doos mink nodig. Ja, dan, uh, kan je mocht je een keertje zo... Kan je die kleur wel geven, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Nou, uh, weet je, volgende, week dan... Uh, want ik krijg eh, verontrustende berichten op mijn schermpje te zien... van, van wat horen wij, Willem Bruist is er volgende week donderdag niet? Nou, hij is er wel. Ja. Maar hij is er ook weer niet. Kijk. Dat is, nou, nou praat je wel in... Nou eh, praat ik in Babylonisch. Eh, ja, dat is wel erg, eh, hoe zeg je dat? Uh, zeg maar dat ik... geheimzinnig, laat ik het maar zo zeggen. Zeg maar dat ik de man achter de schermen ben in de spotlight. In de spotlight. Nou, moet ik het nog weer zeggen. Hoe, hoe, is de, hoe is de kwaliteit van, van het zand hier op het strand eigenlijk? Het is, het is vrij wit. Het is vrij wit. Hoe kom jij nou bij het nummer? Want dat weten de luisteraars niet, maar dat weet ik al wel. Hoe kom je nou bij het nummer Wit Zand van Stef Bos? Mijn vraag wel eens, Willem, ja, zeg ik dan. Ja. Bruis jij altijd zo? Ja. Nee, ik, ik, ik heb niet altijd zo gebruist. Ik heb een, een periode gehad. En ja, nou, nou, nou even, eventjes een klein eventjes met de billetjes bloot, dan zeg ik. Eh, ik, ik, ken ook andere tijden. Ik heb andere tijden gekend. En die tijden die hebben mij gemaakt tot, wat, ik, mhm. tot wat ik nu ben. Oké. En in dit nummer is eigenlijk eh, mijn pad eigenlijk goed bezongen, zeg maar. Dus daarom heb ik een... Eh, een enorme een autobiografisch. Dus. ja, toch wel. Toch wel. Ja. Nou, we gaan ervan genieten. En ik hoop de luisteraars thuis ook. Witzand, en eh, dat wordt aan elkaar geschreven... niet met zand met een Z, maar met een S... Witzand. Dus ik weet niet Afrikaans, hè? Afrikaans. Ja, ik weet niet of het eh, met, met, echt met zand te maken heeft... of dat het een andere betekenis heeft. Oh, zolang als het in bewering is, een zandloper. Dus zeg maar allemaal, allemaal niks, maar we gaan er naar luisteren. <laughs> waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit In wit Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden, ver van hier. In onrustige steden, ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk en de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos waai. Ja, voor Willem Bruist speciaal wit zand van Stef Bosch. te zoenen. In de vloed. Kijk, dat drijft je ondergoed. En je broek, met alle poed, in de zee. Zoute zoenen in de vloed. Tot je snel naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet, ja, dan spoel je mee. allebei een beetje verbrand. Lekker lang uit. Je nergens voor schamen. Ja, je doet het toch samen? Schaduwen sluipen voorbij. Geen kuil om ons heen is nog vrij. Maar niemand let op het getij. Je schiet door je remmen, maar dan wordt het zwemmen. Want zoute zoenen in de vloed. Kijk, dat drijft je goed. En je broek met alle poet. Zomaar in de zee. te zoenen in de vloed. Dat je snel weer naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet, tja, dan spoel je mee. Ja, maar we zitten zo waar je bij staat hoor, luisteraars. Maar dat orkest van Mantovani, Willem, dat, is, dat, is, dat treft mij toch ook altijd weer. Want dat is toch ook prachtig, Nou, weet je wat mij, wat mij het meeste raakt van een viool? Wanneer die mij het meeste raakt? Nee. Twee violen. <laughs> Is dat niet van uh, Godfried Bomans of zo? Nee, nee, nee, nee, dat is van Wim Kan uit 1973. <laughs> Ja, met Godfried Bomans samen, geloof ik. God, Godfried Bomans nou toe, dat weet ik niet. Ja, Godfried... <laughs> dat weet ik allemaal niet hoor. Godfried Bomans nou toe. Ja, nou, nou, dat weet ik niet meer. Ik weet nog dat... In die tijd dat mijn ouders hadden die LP van Wim Kan, dat was een oudejaarsconferentie. En dan hoorde je dat stuk. En ik weet nog wel dat mijn moeder daar gigantisch om moest lachen. En ik snap daar geen reet van. Ik, ik zeg, ja, maar dat eh, klinkt er altijd... Eh, meerdere viool klinkt er altijd meer als één viool. <laughs> ja, nou ja... Hey Willem, jij draaien net, eh, of jij eh, liet ons net uh, uh, kennismaken met Will in the People. Ja. Uh, vanwege het feit dat het ook een beetje een close harmony nummer is. Ja.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 We and the trees and the way. Back fields of play lasted as long as we could. No more walks in the Wood Ja, repertoire waar je stil van wordt. De heren Eagles van de, de Long Road Out of Eden, zo heet eh, het album. Eh, bestaat uit twee cd's. Waar allemaal prachtig liedjes op staan. Waar eigenlijk eh, heel weinig eh, van te horen is geweest. Dus het album, ja, ik weet niet of het echt geflopt is. Maar in ieder geval eh, heeft het niet geleid tot die gigantische hits die ze hadden zo. Met I Can Hear Music en Good Vibrations en, wacht en God Only Knows. Ja, wacht, even, wacht even, helaas, helaas. In, wat je net hoorde waren de Eagles. Ja. Je hebt het nu over de Beach Boys. Ach jongen, ah, ik verdorie. Nee, dat maakt helemaal niet uit. De jongens, de Eagles hebben toen een surfplank gekocht. En, eh, die heb ik tegen Marsen schat. gehad. <laughs> je hebt de hele surfwinkel op je dondergaat. nee, natuurlijk. Ja, ah, waar kom ik er nog wat van bij? Nou ja, in ieder geval, ja, de Beach Boys hebben ook een hele mooie Close Harbor. nou, het probleem met de Eagles was gewoon dat ze gewoon verschrikkelijke goede hits hadden. Maar het was wel de Long Road Out of Eden. Het album had ik goed. Ja, het eh, album was bijzonder goed. Alleen, eh, ze, zijn eigenlijk nooit over, over het album Hotel California heen gekomen eigenlijk. Hmm zijn hebben goede nummers gemaakt. Maar ja, goed, dat is, dat is persoonlijk in mijn simpele mening, en simpele eh, eh, optiek. Maar... Eh, er zit er in, in één keer een basgitaar mijn oor te tetteren. Wat is het nou? Ja, ik, we moeten eruit, willen. Ik ah, nee. ja, verdorie. Nou, zo snel had het nou. Het, het was gezellig. Maar Just a Song Before We Go uh, wordt gepresenteerd door Crosby, Stills en Nash. En we hopen dat u genoten hebt. Ik heb het in ieder geval wel. En ik denk Willem ook. En, maar dat is ook mede dankzij zijn inbreng. Willem, bedankt voor je komst. En eh, ik hoop dat, eh, dat het zich nog eens herhaalt. Ik, uh, gezellig. Als het aan mij ligt, ben ik je volgende week weer. Oh, <laughs> nou, helemaal goed. Oké. Leuk. Hey, allemaal een goede nacht, mensen. En morgen vrijdag nog een één dagje doorzetten even. Nou ja, winkelpersoneel misschien ook op zaterdag werken. Sterker nog, verplegend personeel ook op zondag soms, als je dienst hebt. Maar ik hoop, en beveiliging ook trouwens. Ik kijk zijn kant op. Moet je werken, Willem? Of? Ik heb zes nachten zes nachten. En dan de zevende nacht, dan heb ik de mooiste nacht, dan zit ik hier. Daar wens ik jou heel veel sterkte bij. En eh, heel veel succes met je uitzending vast.